4 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Aziatische beurzen zijn in de min geopend. De Nikkei in Japan noteerde een kleine 2 verlies. In Zuid-Korea leverde de Kospi direct 3,8 in... en ook de beurs van Hongkong verloor terrein. Beleggers vrezen onder meer dat de kredietwaardigheid van Frankrijk wordt verlaagd... ook al zeggen kredietbeoordelaars dat daarvan geen sprake is. President Sarkozy heeft zijn vakantie onderbroken en zijn ministers gemaand om met plannen te komen om het overheidstekort sneller terug te dringen. Op Wall Street sloot de Dow Jones-index ruim 4,5 lager. In Britse steden is het relatief rustig. De politie is opnieuw massaal aanwezig op straat... en ook beschermen buurtwachten zelf hun eigendommen. Alleen in de Londense wijk Eltham was een incident. Daar bekogelde een groep van ruim 100 man de politie met flessen. Volgens omwonenden riepen ze rechtsextremistische leuzen. In Birmingham hebben zo'n 200 mensen kaarsen aangestoken... om de drie mannen te herdenken die dinsdagnacht werden doodgereden met een auto. Waarschijnlijk wilden de mannen plunderaars tegenhouden. In de politiek gaan stemmen op om een streep te zetten... door de aangekondigde bezuinigingen op de politie. Mogelijk gaat premier Cameron daar vandaag op in... tijdens een extra zitting van het parlement. Technologiebedrijf Apple is afgaande op de beurswaarde... voor het eerst het waardevolste bedrijf ter wereld. Bij het sluiten van Wall Street was Apple 337 miljard dollar waard. Dat is 6 miljard meer dan het olie- en gasbedrijf ExxonMobil. Apple stond dinsdag ook al kort op de eerste plaats... maar viel toen terug naar plaats 2 voor het sluiten van de beurs. ExxonMobil stond sinds 2005 op nummer 1. In de top 10 staan verder onder andere Microsoft, Chevron en Google. Het weer, vannacht en ochtends in het noorden regen.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 On Summer Nights, ook al had ze, ze had het ook al over een klein café, al dan niet aan de haven. feest Faithful 1965, welkom. Dit wordt de derde uur van de nacht in de Anders bij de Vara op Radio 1 met Tony Bennett, ja, die, die zal ik maar eens een keer laten horen. Want die was vorige week uitgebreid in het nieuws... omdat er eh, binnenkort een nummer van hem gaat verschijnen. Ehm, samen met Amy Winehouse. En voor de jonge luisteraartjes wil ik eh, Tony Bennett eens een keer laten horen. De ouderen die kennen Tony Bennett onderhand wel al lang. De man is 85 en nog steeds actief met het maken van plaat ook. Zoals met Amy Winehouse. Eh, dadelijk dus die Tony Bennett. Verder hebben we cabaretfragmenten. Ik heb iets gevonden in de vakantiesfeer van uh, Paul van Vliet. En Joep van het Hek komt ook voorbij. En dat heeft te maken met eh, de column die hij eh, afgelopen zaterdag had geschreven in de NRC. Dit, dit is Body and Soul. Een Body and Soul. Er zijn meerdere Body and Souls. Anita Baker gaat zingen. I can't eat, I cannot sleep, and I'm not the same anymore. No, no, I don't know what to all of me wants all of you. Baker uit 1994. Rhythm of Love, dat was de titel van de cd die toen verscheen. En een van de nummers daar op Body and Soul. Deze Body and Soul gecomponeerd door Rick Knowles en Alan Shapley. Een andere Body and Soul zal je vinden op een album dat in september zal verschijnen van eh, Tony Bennett. En daar hebben we het vorige week al over gehad. Dat Body and Soul, dat zal hij zingen samen met Amy Winehouse. Tony Bennett die dan in september een cd zal laten verschijnen... onder de titel Duet nummer 2. En Bennett zingt dan eh, met een heleboel eh, voornamelijk... Amerikaanse artiesten Michael Bublé, die doet onder andere mee Mariah Carey. Eh, Natalie Cole, daar zingt hij mee Watch What Happens. Sheryl Crow, The Girl I Love. En uh, Aretha Franklin die verschijnt ook op dat album. Nou, verder interessante namen. Norah Jones en ook Lady Gaga. <laughs> en met Lady Gaga doet hij de Lady is a Tramp. Nou, Tony Bennett is al... Eh, jaren actief op het gebied van de lichte muziek, vooral easy listening muziek. En zo klonk hij in zijn jonge jaren.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 You found me just in time and changed my life. You found me just in time and changed my lonely life that lovely day. Vorige week is hij dan 85 geworden, Tony Bennett, 3 augustus om precies te zijn. En wat ik al zei, er verschijnt in september dat Duets number 2 album... waarvan Body and Soul, dat je samen zingt met Amy Winehouse... op singles zal verschenen. Oude rock uit 1970. Met John Lord op de toetsen. Black Knight, Deep Purple... 70. Een van dat jaar was eh, Black Knight. En op het voor hoorde je John Lord. John Lord die op zijn website bekend heeft gemaakt dat hij eh, kanker heeft. Het volgende schrijft hij op zijn eh, website. Ik zal natuurlijk door blijven gaan met het schrijven van muziek. In mijn wereld moet dat gewoon deel uitmaken van mijn therapie. En ik verwacht volgend jaar in goede gezondheid weer terug te zijn. De inmiddels 70-jarige eh, John Lord die maakte van 1968 tot 1976 deel uit van eh, Deep Purple. En tegenwoordig eh, is hij nog steeds actief. Dat wil zeggen voordat hij geconfronteerd werd met zijn ziekte. Hij was namelijk onderdeel van de groep Who Cares. Who Cares, waarin hij samen muziceerde met onder andere Ian Gillan... en Tommy Iommi van Black Sabbath... En ook eh, slaggitarist Michael Lindstrom van eh, hem zat bij de band. Kortom, allemaal oude hardrockers bij elkaar. En een van dus uh, John Doort die het de komende tijd even rustig aan moet doen. En geen optredens meer zal doen omdat hij andere zorgen aan zijn hoofd heeft. We hadden het al over lowlands die daar dit jaar verschijnen. Vorig jaar stonden deze jongens op het podium. Snow Patrol. En dit is de nieuwe single van hun Cold Out in the Dark, Snow Patrol. It's like we just can't help ourselves Cause we don't know kredietbewaker bij de bank die met u meedenkt. En wat is er mooier dan kredietbewaker? Drie jaar geleden, heel Nederland zat tot ver over zijn speelzolders in de schulden. En ik was kredietbewaker. En ik greep elke maandagochtend de telefoon. Mevrouw van der Velde, goedemorgen. U spreekt met Van Breukelen van de bank die met u meedenkt. Goedemorgen. Hoe gaat het? Grippig? En financieel ook gripperig. Lenen. Betalen. Lenen. Betalen. Lenen, lenen. Betalen, betalen tap Tapta, leneline, tapta, leneline, tapta, leneline, tapta, tap tapta, leneline, tapta, leneline, tapta. Kom maar. Pak het op, pak het pak het pak het pak het pak het aan. Je bent veel rijker dan je denkt. Laat die welvaart nou niet aan je neus voorbij gaan. Kom nou, leneline, tapta, leneline, tapta, leneline, tapta. Zie je die auto? Dat is jouw auto. Ja, maar zie jij die auto? Dat wordt jouw auto als jij komt, Lene Lene, plap, Lene Lene, Wat? Heb jij nog geen stereo in je toilet? Kom maar, Lene Lene, plap, Heb je nog geen toilet in je stereo? Kom maar, Lene Lene, plap, Lene Lene, Lene Lene, plap, En iedereen pakte het. Heel Nederland pakte het met beide handen aan. Heel Nederland ging op de lat naar de wintersport. Via Lene Lene, plap, Lene plap, Lene Lene, plap, Lene, Kom maar. En de advertenties werden ook steeds onbeschofter. Onze bank die adverteerde dan met die lelijke André van de Heuvel. Maar je had ook van die advertenties zo van... de bakker is er voor brood en vola voor geld. Leen, tap, taal, leen, tap, taal. Kent u één bakker waar het brood ook weer terug moet brengen? Leen, tap, taal, leen, tap, taal, leen, tap, taal, taal. En ik werk toen de afdeling betaal, tap, talen. En naast ons zat de afdeling lin, lin, linen. En ik wel eens de afdeling lin, lin, linen binnen. Zei ik, ik ben van tap, talen. Maar hou eens op met dat lenen, lenen, lenen, want ze betalen toch niet. Zeg man, ja, maar is mijn werk dat lenen, lenen, lenen. Ik zeg, ja, maar ze tafel, toch niet. Ja, maar is mijn werk. Ik zeg, dan hou je ermee op. Want had wat zinloos is, moet je mee stoppen. Ja, maar dan raak ik mijn werk kwijt. Ik zeg, nou in. Ja, maar kom ik in de WW? Ik zeg, nou in. Ja, maar dan verdien ik minder. Ik zeg, nou in. Ja, maar ik heb mijn huis nog niet afbetaald en, met, en mijn televisie. En ik moet juist door. Dat is het systeem van lenen lenen, lenen, lenen lenen, tafel, lenen, lenen leen, Ik ben met mensen thuis geweest. En die woonde in zo'n klein kamertje. Echt groter was het niet, zo'n klein kamertje. Je had er nog een Turkse student in gestopt. Zo klein was dat kamertje. En er zat, eh, stond hier de tv en hier de bank. Zo'n bank ook op afbetaling, hè. Zo'n drie-sits bank. En zat je tv te kijken en zei je, wat is er op het andere net? Oh, dan moet ik even naar de slaapkamer om afstandsbediening te pakken. En die afstandsbediening die lag in de slaapkamer... omdat die er niet eens tussen paste in het kamertje. Tussen die tv en die bank. Zo klein was dat kamertje. Maar het was allemaal aangepraat via alleen, alleen op taal, alleen, alleen op taal, op taal. Kom maar. Vaak dacht ik, ach, wat is er nou eigenlijk erg aan? Als iemand nou in zijn eigen huis een beetje voor lul wil zitten met zo'n stukje Philips know-how. Wat is er nou erg aan? Als iemand het gevoel wil hebben van, nou, ik trek de wijde wereld in. Van Duitsland drie, naar België twee, En Nederland één. Wat is er nou erg aan? Kijk, het wordt pas eng op een avond dat een Reagan of een Chernenko tegen een vrouw zeggen... moet even naar de slaapkamer om afstandsbediening te pakken. Dan wordt het eng. Dan wordt het doodeng. Daar zat ik heel vaak over te piekeren. Daar probeerde ik wel eens over te praten met mijn collega's. Daar probeerde ik wel eens over te praten. Die waren allemaal druk met lene lene tap ta lene lene tap ta lene lene tap ta lene lene tap ta. riep ik, hé, doet het jullie nou niet? Dat er op hetzelfde moment, dat er hier boven ons een symbolische boemang dat jullie je daarmee over druk maken. Over dat leneleen taptalen, leneleen taptalen. Doet dat jullie dan niet. Doet dat jullie dan niet. Doet dat jullie dan niets? Hebben wij hem gefinancierd? Martina Porhar, die je kon beluisteren met eh, Pizza Carilla Mia. Italiaanse muziek die uh, tegen kan komen in de Franse film Tout le Soleil... waarin de hoofdpersoon een muziekleraar is. Hij doseert in Straatsburg aan de universiteit... en hij gaat daar zo in op in dat doseren dat hij... Eh, met deze muziek die je hoort, zelfs op een gegeven moment op de lessenaar staat te dansen. De hoofdpersoon die woont samen met zijn broer als weduwnaar en zijn dochter in een huis. En dat geeft allerlei komische en verwarde situaties. Kortom, wel een film die de moeite waard is eh, om te gaan bekijken. Toula Soleil kan je vinden in de filmhuizen Amsterdam, Arnhem, Bussum, Delft, Den Bosch... Gouda, Leeuwarden, Maastricht en Nijmegen. The Birds, The Birds, The Birds uit de jaren 60. De belangrijkste stem van The Birds. Het bekendste geluid dat werd gevormd door Roger McQueen. En ook die komt in Nederland the crystal is cracked. There's blood. gitaarkeer van The Birds en de stem ook van The Birds. Roger McGuinn, de voorman van die groep, die is een de loop van de jaren solo gegaan. In de jaren 70 al toen de band al uiteen ging. En in 1990 toen maakte hij Back to Rio, de LP. En daarop onder andere de samenwerking met Tom Petty... en het nummer dat ik liet horen, King of the Hill... en het is Roger McGuinn die in oktober naar Nederland zal komen... voor een zevental optredens. Het begint allemaal in Heerlen in het theater op 19 oktober. Daarna gaat hij het land in. En na Heerlen is Delft aan de beurt... Vervolgens Amsterdam, Gouda, Eindhoven, Rotterdam... en de reeks optredens wordt afgesloten in de Stadsgebeurde Harmonie in Leeuwarden. The Birds en Roger McQueen. Je hoorde Roger McQueen dus solo uit 1990. En dit is hij dan met The Birds. Met countrymuziek. Liedjes van Bob Dylan. You ain't going nowhere. Fly so swift, rain won't lift. Gate won't close, feelings froze. Get your mind off winter time. You ain't going that shoots, tailgates, and substitutes. Strap yourself to a tree with roots. You ain't going nowhere. Ooh-wee, right behind. Tomorrow's the day my bride's gonna come. Oh. could not kings supplied with sleep. We'll climb that hill no matter how steep when we get up to it. Bonjour, monsieur. Je suis Janssen de Hollande. <coughs> Bonjour, monsieur. Je suis Janssen de Hollande. Qu'est-ce que c'est Bonjour, monsieur. Je suis Janssen de Hollande. Je téléphonais pour euh, chambre. Chambre Je suis complète, que de chambre. Mais je suis Janssen de Hollande. Je téléphonais ce matin pour euh, réserver. Réserver. Réserver à quel nom euh, que vous dites, n'est-ce pas Vous vous appelez comment Je n'en compris. Votre nom Name Nim Oh, de name euh, Janssen. Comment Janssen. Vous pouvez l'écrire, s'il vous plaît Écrire, bien natuurlijk. Janssen. À Janssen Mais il fallait le dire, monsieur Janssen. Qu'est-ce que vous voulez euh, je suis Janssen d'Hollande. Comment Oh pardon, euh, Janssen. je téléphonais. Vous voulez téléphoner Non, je, je téléphonais ce matin de Hollande pour réserver. Réserver, ok Réserver à quel nom euh, Janssen. Ah oui, Janssen, c'est vous, c'est écrit là, oui. Donc, un instant, s'il vous plaît. De Groot, Van Damme, Van Dijk, Jasper, Noya, Bloch, Betz, Van Vliet, J'enseigne, oui. Deux chambres, une pour madame et monsieur avec bidet et une pour les enfants. Oui, j'enseigne. Mais qu'est-ce que c'est J'enseigne, il est déjà arrivé. Il est dans sa chambre. Que vous dites, n'est-ce pas Je Janssen est déjà arrivé, il est dans sa chambre. Non, je suis pas dans mon chambre, je suis ici. Oui, vous êtes là, ne bougez pas. Oh, euh, peut-être euh, autre Janssen. Où ça, autre Janssen Non, eh, en Hollande, eh, beaucoup de Janssen. beaucoup avec le nom eh, Janssen. Combien Beaucoup, monsieur. Euh, zum Beispiel... Wim Janssen, football. Vous jouez au football Non, je pas. Wim Janssen, si. Football, Feyenoord, boum je comprends. Monsieur Janssen, il s'appelle Wim Janssen, il est dans sa chambre et vous voulez téléphoner avec Monsieur Janssen pour jouer football en Hollande, c'est ça euh, Non, monsieur, je crois pas. Peut-être autre Janssen, mon chambre. En Hollande, beaucoup Janssen. Aussi Jean Janssen. Euh, bicyclette. Tour de France, bicyclette. Jean Janssen. Bicyclette Oui, Jean Janssen, Tour de France, euh, bicyclette. Ah oui, en Hollande, tout le monde va à bicyclette, n'est-ce pas La reine va à bicyclette Et monsieur le Premier ministre, de Nuit Non, monsieur, pas Nuit. Mais bah, bien sûr, pas de question. Moi, je l'ai vu au télé, moi. Nuit, la bicyclette. Ja, euh, maintenant, euh, Premier ministre Vannacht. Comment Vannacht. Qu'est-ce que c'est Vannacht Van euh, Vannacht, de la nuit. oui, monsieur, euh, de la nuit, vannacht, aussi bicyclette. Donc, vous êtes ici à bicyclette Non, monsieur, je suis ici met de auto. En de auto uh, staat op de parking. Écoutez, monsieur, le parking est strictement réservé pour ceux qui ont chambre à l'hôtel. Oui, monsieur, mais j'ai chambre à l'hôtel. Euh, je suis réservé. Je suis Janssen euh, de Hollande. monsieur Je suis complet. Plus de chambre, room, niet meer voll, aus finito, complet. Monsieur, c'est difficile. Ah, vous voulez le dîner Non, monsieur, nous mangeons déjà chez Brel. Comment Nous mangez déjà chez Brel. Faites attention, monsieur. Brel, un chanteur formidable. Mais Il est mort, hein, Brel? Il est mort, Jabrel. Euh, ja, je bedoel natuurlijk Jacques Borel. Mais on ne mange pas chez Jacques Borel. C'est du snack. C'est très mauvais pour l'estomac. Oui, mais euh, nous manger vite, c'est encore plus mauvais, monsieur. Pour bien manger, il faut prendre son temps. Euh, oui, mais nous notons être ici euh, à 8 heures. 8 heures Et maintenant, c'est 8 heures et demie, hein Oui, Michel, nous sommes très fatigants et ma femme est malade. Naturellement, Jean Je, je suis aussi malade et mes enfants sont malades. Donc toute la famille est malade oui, monsieur, toute la famille est malade. Un instant, s'il vous plaît. Ah, bonsoir. Ici Henri Dupont du Chapeau Rouge. Passez-moi le docteur Pouillac, s'il vous plaît. Ah, bonsoir, monsieur le docteur. Ici Henri Dupont du Chapeau Rouge. Oui, ça va très bien, merci. Oui, je suis complet. Et vous Ah, très bien, monsieur le docteur. Écoutez, il y a un Hollandais ici avec toute sa famille. Ils sont tous malades. Est-ce que vous auriez quatre lits à l'hôpital ça va très bien, merci. Quel nom, un instant, s'il vous plaît Quel nom Comment Ah oui, j'enseigne, oui. Oui, ils arrivent tout de suite, merci. Bonsoir, monsieur le docteur, merci. Donc, j'ai réservé à l'hôpital quatre lits pour vous. Non, euh, well, merci, euh, monsieur. Et l'hôpital, vous sortez du chapeau rouge. C'est la rue Victor Hugo, la deuxième à droite, l'avenue de la Liberté. La deuxième à gauche, le boulevard Charles de Gaulle. Ensuite, la grande place, la place de la République. Il faut traverser la place de la République. La deuxième à droite, l'avenue de la Victoire. La deuxième à gauche, le boulevard Napoléon. Ensuite, un rond-point, le rond-point du Camembert. Ensuite, la route de France.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 666 met Le Longue de la Route, dat vorig jaar vanaf verscheen. En daarvoor hoorde je Paul van Vliet uit 1979 van het programma Vandaag of Morgen, de conference Janssen. En die werd weer voorafgegaan door You Ain't Going Nowhere, de Bob Dylan-compositie, gezongen door Roger McGuinn ten tijde van The Birds. Uit 2000 nu... Een gezelschap uit Bristol, bestaande uit Mark Substance... die eigenlijk Mark Morrison heet. Verder Darren Beal en de zangeres is, van, de zangeres is Cian Evans. En allereerste hit Hide You. Het gezelschap Bristol, Bristol dat luistert naar de naam Cushin. In zijn een van vorig jaar. En daarvoor kan je luisteren naar uh, eh, Haiju, en die was dan weer van eh, het jaar 2000... met daarin het geluid van uh, uit uh, Brussel, zoals ik al zei. Zo dadelijk het nieuws en na het nieuws het laatste gedeelte van de Nacht Anders... hier bij de Vader op Radio 1 met onder andere de quiz... waarin je een cd kan winnen van Joshua Redden... En ik laat je het volgende uur de tune horen van Zomergasten. Helemaal. En tot het nieuws hoor je Pieter Gabriel nog even. The Book of Love. The Book of Love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts. and facts and figures and instructions for dancing. But I, I, I, I love it music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental, some of it's just really dumb. But I love is long and boring and written very long ago. It's full of flowers and heart shaped boxes and things we're all too young to know. But I